Lot met het NOS Journaal. Nadat vandaag duizenden demonstranten zijn huis hadden bestormd... treedt president Rajapaksa van Sri Lanka af. Ook de woning van de premier moest eraan geloven. Die werd in brand gestoken. De woedende betogers houden de regering verantwoordelijk... voor de aanhoudende economische crisis in Sri Lanka. Er is een groot tekort aan onder meer voedsel, brandstof en medicijnen. Zonder duidelijk te maken waarom heeft de Oekraïense president Zelensky negen van zijn ambassadeurs ontslagen. Onder andere die in Duitsland, Noorwegen, Tsjechië en India. De ambassadeur in Duitsland kreeg recent nog veel kritiek over zich heen... toen hij een omstreden figuur uit de Tweede Wereldoorlog verdedigde. En op een ander moment de Duitse bondskanselier uitschold. Of dat iets met zijn ontslag te maken heeft, is niet bekend. De politie heeft vandaag in verschillende steden actievoerders opgepakt die ING-kantoren wilden bezetten. Het gaat om klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Die willen dat de ING-bank stopt met het financieren van de fossiele industrie. Onder meer in Amsterdam, Den Bosch en Utrecht heeft de politie actievoerders gearresteerd. In de meeste gevallen omdat ze niet weg wilden gaan na sluitingstijd. De Duitse politie doet onderzoek naar een incident op een feest van de SPD-fractie in Berlijn. Volgens Duitse media raakten zeker acht vrouwen onwel nadat ze werden gedrogeerd. Waarmee is niet duidelijk. Het feest afgelopen woensdag was in de tuin van het kantoor van bondskanselier Scholz. Er waren zo'n duizend mensen uitgenodigd, onder wie veel politici en medewerkers. De SPD heeft aangifte gedaan. Het weer, vannacht klaart het op en koelt het af naar 10 tot 14 graden.